Volgens mijn collega Gulsa Ersetin is het wat rustiger dan in de eerste stemronde. Toen zag je echt een lange rij, omdat er toen ook werd gestemd voor de parlementsverkiezingen in Turkije. Dus het lijkt allemaal tot nu toe over het algemeen rustig te verlopen, omdat het ook veel sneller gaat. Bij de eerste ronde wist geen een van de kandidaten de meerderheid te behalen. En de illegale reef in Pannerden in Gelderland is beëindigd door de politie. Vanochtend kwamen er veel meldingen van geluidsoverlast binnen van mensen uit de buurt. Want er bleek een illegaal feest aan de gang te zijn op de dijk met zo'n 100 mensen. Agenten hebben daarna iedereen gevraagd om weg te gaan en dat deden ze. Ze namen ook de apparatuur in beslag. De man die vrijdag in Zuid-Korea tijdens een vlucht de deur van het toestel opende... kan tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Hij wordt verdacht van het overtreden van de luchtvaartveiligheidswet. Die verbiedt het passagiers om aan deuren, nooduitgangen en andere apparatuur in het vliegtuig te zitten. De man werd direct na de landing opgepakt. En het ging vanochtend even helemaal mis op televisie. gebeurde tijdens de uitzending van Rick Niemand bij WNL op zondag op NPO 1. Al vrij snel na de start van de uitzending ging het mis met de audio. Ik moet trouwens even zeggen tussendoor dat de kijker thuis waarschijnlijk wat gekraak of ruis op de lijn hoorbaar voor excuses. Uh, u kunt gelukkig wel de sprekers goed verstaan, dus we gaan gewoon door. En uiteraard wordt er hard gewerkt om dat kraakje eruit te krijgen. Ja, dat lukte dus niet. En daarna vielen de microfoons helemaal uit. Ik weet niet precies wat er jongens, maar ik... Uh, Oei. Zo of nooit, dus het is buitengewoon verder. We zijn er wel in beeld. Oh nee, nu krijgen we de... Ja. Zijn er in bij... Er is eh, blinde paniek in de chaos. De uitzending werd gestopt en er kwam een wachtscherm in beeld. Die bleef een kwartier lang staan. De hoofdredacteur van WNL zegt dat er een storing in de regiewagen was... en die kon niet meer worden gefixt. De uitzending ging daarom niet meer verder. Dan nog het weer. Het is zonnig. Soms komt er een wolkje voorbij. En het is een graad of 22. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig en iets minder warm dan vandaag... met een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het op de meeste snelwegen prima door. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Marsen en Vinkenveen over 6 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. Er ligt daar rommel op de weg.